Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Alland op een industrieterrein drie loodsen in de as gelegd. De loodsen staan op een bedrijventerrein aan de rand van de stad. Er zaten onder meer een garagebedrijf en een autospuiterij in de panden. Getuigen hebben knallen gehoord die mogelijk zijn veroorzaakt... door ontploffende spullen in een van de loodsen. Even leek het vuur naar een vierde gebouw over te slaan... maar de brandweer kon dat voorkomen. Het bedrijf in de buurt dat busreizen verzorgt... haalde uit voorzorg zijn touringcars weg... De brandweer heeft een NL-alert uitgestuurd om omwonenden te waarschuwen dat ze ramen en deuren dicht moeten doen. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Een gestolen schilderij van de Nederlandse schilder Willem de Koning is na bijna 32 jaar teruggevonden. Het werd in 1985 gestolen uit het museum van de Universiteit van Arizona in de Verenigde Staten. Een man uit Nieuw-Mexico kocht het schilderij op een veiling en hing het op in zijn winkel. Toen meerdere mensen hem vroegen of het een echte de koning was... ging hij de geschiedenis van het schilderij onderzoeken... en ontdekte hij dat het mogelijk om een gestolen werk ging. De man nam contact op met de Universiteit van Arizona. Daar hadden ze de lijst nog waar het schilderij door de dieven uitgesneden was. Het doek en de lijst pasten precies. Het schilderij komt uit een serie. In 2006 werd een ander werk uit die serie voor 137 miljoen dollar verkocht. Het conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten leidt tot grote zorgen bij beleggers. Wereldwijd verdampte deze week bijna 1000 miljard dollar aan beurswaarde. De afgelopen week was op de Amerikaanse beurzen de slechtste week sinds maart. Ook de Amsterdamse beurs noteerde opnieuw een verlies voor de derde dag op rij. De AEX verloor 1,3 procent. Ook in Londen en Parijs ging er ruim een procent af. Op de beurs in Frankfurt bleef de schade beperkt. Het weer. Vanuit het westen regen, overdag druilerig... maar later vanuit het westen opklaringen bij een graad of 19. Dit was het ZFM Verkeersupdate.